De politie heeft het huis waarin de verdachte zich verschanst in Toulouse al de hele dag omsingeld. De vermoedelijke dader is een man van 24 van Algerijnse afkomst. Een meerderheid in de Tweede Kamer noemt het een schande dat de top van PostNL een salarisverhoging heeft gekregen en bonussen ontvangt, terwijl het bedrijf tegelijkertijd mensen wil ontslaan en de pensioenen wil versoberen. CDA-fractielid Koppenjan noemt de gang van zaken beschamend. en vindt dat staatssecretaris Bleker de bestuurders moet vragen van de beloningen af te zien. Bleker zei dat hij al met PostNL had gesproken en duidelijk had gemaakt dat de handelwijze ongepast is. En verder kunnen we niet gaan, omdat PostNL een particulier bedrijf is, zei Bleker. Bij het meldpunt kinderporno zijn vorig jaar opnieuw meer meldingen binnengekomen. In totaal kwamen er ruim 12.500 meldingen binnen. Dat zijn er zo'n 3.000 meer dan in de jaren ervoor. Het aantal meldingen dat is doorgestuurd naar de politie is ook fors gestegen. Van meer, naar van meer dan 1200 in 2010 naar ruim 4600 vorig jaar. Volgens het meldpunt stond alle kinderporno op Nederlandse servers. De VN-veiligheidsraad steunt het vredesplan van Kofi Annan voor Syrië. Ook Rusland en China zijn akkoord gegaan met een verklaring waarin die steun wordt gegeven. Het plan van Annan bestaat uit zes stappen die moeten leiden tot vrede in Syrië. Onderdeel ervan is een staakt het vuren. Annan is namens de internationale gemeenschap bemiddelaar in het conflict in Syrië. Het weer vanavond en vannacht helder. In het noorden kan wat mist ontstaan, minimaal rond 5 graden. Morgen volop zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 richting Amsterdam bij Dorp 3 kilometer. Op de ring Amsterdam de A10 West richting Zaanstad ook 3 kilometer voor de Koentunnel. A13 richting Rotterdam voor het knooppunt Kleinpolderplein 3. A15 Europort in de richting Rotterdam tussen knooppunt Benelux en Pernis 2 kilometer. Op de A20 richting Gouda tussen Spaanse Polder en Rotterdam Centrum 3 kilometer.